Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een aanzienlijk aantal basisscholen blijft morgen gesloten vanwege het winterweer. Net nu ze weer open mogen na de lockdown... blijven er onder meer scholen dicht in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leiden... de regio Zaanstreek en Waterland en in het oosten. In Amsterdam blijven meer dan 100 scholen dicht. KNMI heeft voor vanaf middernacht tot morgenmiddag 12 uur code oranje afgegeven. Tot middernacht geldt code rood en Rijkswaterstaat roept weggebruikers op ook morgenochtend niet de weg op te gaan. Inmiddels ligt het treinverkeer van Arriva in Groningen en Friesland ook stil. De treinen reden vandaag lange tijd wel. Eerder vandaag legde de NS al alle treinverkeer in het hele land stil en die verwacht morgenochtend op kleine schaal weer te kunnen gaan rijden. De ochtendkranten van DPG Media en het Mediahuis worden morgen niet bezorgd bij de abonnees. Dat is ook vanwege het weer. En vanwege een corona-uitbraak blijft de oncologieafdeling van het Medisch Centrum Leeuwarden dicht tot 15 februari. 24 medewerkers zijn besmet. Het weer. Op veel plaatsen sneeuwt het nog, vannacht ook. Morgen bewolkt, af en toe sneeuw, later droger. Temperatuur tussen de min 3 en de min 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een korte file op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen knoppen Beverwijk en Afrit Muiden is de vertraging 5 minuten.